Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een bomaanval op een school in het oosten van Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel het er zijn is nog niet duidelijk. In het gebouw waren 90 mensen aan het schuilen voor gevechten. Na het bombardement brak er brand uit en stortte het gebouw in. Volgens Oekraïne zijn er twee lichamen gevonden, maar liggen er nog zo'n 60 mensen onder het puin. De kans bestaat dat zij het niet hebben overleefd. Er zijn 30 mensen gered. In Loon op Zand in Brabant zijn afgelopen nacht twee mannen van 19 en 20 aangereden bij een bushokje. Een van hen overleed ter plekke, de ander in het ziekenhuis. De politie denkt dat ze net uit waren gestapt en geraakt werden toen ze de weg wilden oversteken. De automobilist die ze aanreed had niet gedronken. het Guinness Book of World Records kan weer aan de slag. Er is een nieuw record. Een berggids uit Nepal heeft voor de 26e keer de Mount Everest beklommen. De man heeft dat record al vier jaar op zijn naam staan, is nu 52 jaar en beklimt elk jaar die berg. Dat blijft hij waarschijnlijk niet lang meer doen. Zijn vrouw wil dat hij veiliger werk gaat doen. En vanmiddag is de opening van het Songfestival in Turijn. Vorig jaar vond het grote liedjesfestijn plaats in Rotterdam. Dat kostte een hoop geld, meer dan 22 miljoen euro. En de vraag is natuurlijk, was het dat waard? Ja, zeggen ze in Rotterdam, want miljoenen mensen over de hele wereld hebben gezien hoe geweldig de stad is. En denken misschien na over een tripje. Verslaggever Joris van Poppel sprak met een paar buitenlandse toeristen. Many tourists come here because last year there was the Eurovision Song Contest was in Rotterdam. Was that a reason for you to come here? No, to be honest, I didn't know. Last year there was a very big event here. Do you know which event? Uh, Eurovision maybe. Oh, yeah, een Song Contest. So. Did you see it? Did you watch it? No, <laughs> I'm sorry, no. En het weer nog. De dag begint nog wat fris. Als de zon er eenmaal doorheen is, wordt het overal prima lenteweer. Veel zon en 15 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland zijn bergingswerkzaamheden op de A2 Amsterdam richting Utrecht... De weg is nog dicht tussen Vinkenveen en Breukelen. Je kan er alleen maar via de af- en de oprit langs.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 Welkom terug bij ZFM op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Dit hele uur ga ik eh, stukken draaien... die allemaal composities zijn van Gershwin... En allemaal worden uitgevoerd door Nederlandse muzikanten... waarvan het merendeel natuurlijk eh, altijd voorbij komt kwam of gaat komen in eh, de serie concerten eh, in de krocht. Gershwin, eh, geboren in 1898 en jong overleden in, in 1937... was een Amerikaanse componist, pianist, dirigent en kunstschilder... en wordt algemeen beschouwd als een van de grootste Amerikaanse componisten... Hij is de componist die er beter dan wie dan ook in slaagde... een synthese tot stand te brengen van de vroeg 20 ste eeuwse klassieke muziek... de Amerikaanse volksmuziek, blues, spiritual en jazz... en de vroeg 20 ste eeuwse amusementsmuziek. het hele uur hebben we Gershwin, zoals gezegd. En net hoorden we het orkest van uh, Koos van der Hout... met Rob van Kreeveld aan de piano... Ben Jansen op de bas en Vincent Koning op de gitaar. En nu gaan we luisteren naar een groep eh, die Madeleine Bel gaat begeleiden. En dat zijn de heren Cor Bakker, Frits Landersbergen, Allard Buwalda, Edwin Corsilius, Hans Dekker en Jeroen de Rijk. En we gaan eh, luisteren naar een, eh, een stuk, een gershwin stuk. En dat heet Home. Sinatra's. Dat is een, eh, een groep muzikanten met Tom Gable als de vocalist. En van deze groep gaan we draaien I've Got a Crush on You. time it rains, it rains. Pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortunes falling all over the town. Be sure that you're. Dat gaan we natuurlijk niet doen, want beloofd is beloofd. We gaan. Uh we gaan Gershwin draaien. En uh, I've Got a Crush on, the, on You, dat is natuurlijk een heel andere. Maar dat gaat nu komen. How glad the many millions of Annabelles and Lillians would be to capture me. But you had such persistence, you wore down my resistance. I fell, and it was well. I'm your big and brave and handsome Romeo. How I won you, I shall never, never know. It's not that I'm attractive, but oh, my heart grew active when you came into view. I've got a crush on you, sweetie pie. All day and night time. Hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you cool? Could you care? in a lovely cottage that we could share. The world will pardon my mush because I have got a crush, my baby, on you. Gershwin eh, heeft eh, niet alleen heel veel eh, standards geschreven... maar ook grote werken zoals de The Rhapsody in Blue... Concerto in F, An American in Paris... The Second Rhapsody en natuurlijk Porky and Bess. En daarnaast heeft hij ook geschilderd en gebeeldhouwd... en eh, zijn broer Ira heeft heel veel teksten geschreven... bij alle stukken die hij gemaakt heeft. Een enorm veelzijdig man. En allerlei soorten jazzmuzikanten en jazzgroepen... hebben wel stuk opgenomen. Zoals nu het eh, Hot Club de France groepje van uh, Fabi Laffertin. En wij gaan luisteren naar The Man I Love. Gershwin... gespeeld door de groep van Fabi Laffertin. Susha Citroen heeft ooit een live cd opgenomen... live in de boerderij in Huizen... en werd daar begeleid door Fred Leeflang op de tenorsax... Kees Slinger aan de piano, Jan Voogd op de bas... en Martin van Duinhoven op het slagwerk. En wij gaan luisteren naar It Ain't Necessarily So. when it ain't necessarily so. Little Moses was found in a stream. Little Moses was found in a stream. He floated on water till old Pharaoh's daughter she fished him. She said from that stream to get into heaven, don't snap for a seven. it's possible, but with a grain of salt. Methuselah was 900 years. Methuselah was 900 years. But who calls that living? was born, but with a brain of soul. Methuselah was 900 years. Methuselah was 900 years. But who calls that living when no gal was living to no man that's 900 years? But who calls that living when no gal? I'm preaching the sermon to show does citroen. It ain't necessarily so. We gaan nu luisteren naar eh, een van de 540 solo-stukjes die uh, Gerswin geschreven heeft. Naast al zijn concertante werken, de musicals, verfilmde musicals en uh, eh, solo werken voor piano. Ongelooflijk veel. We gaan nu luisteren naar eh, het Flashback Quartet... Someone to Watch Over Me. to Watch Over Me. De groep... Eh, ja, het Flashback Quartet. En dan gaan we nu luisteren naar een eh, cd van Ingram Washington. En die wordt begeleid door Kajan Witmer... en Peter Björnhild op de bas... Marcel van Engel op het slagwerk... en in dit stuk de trompetist Mike Booth... die eh, in de dijk eventjes vandaan is geplukt om hierop mee te doen. En we gaan luisteren eh, naar een, eh, ook weer een compositie natuurlijk van Gershwin. Our Love is Here to Stay. but forever and a day. Well, now the radio, the telephone, movies that we all know may just be passing fancies, and in time they may go. But oh, my dear, our love is here to stay, and together we're going a long, long way. So in time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble. It's only made of clay. So our love is here to stay. movies that we all know may just be passing fancies, and in time they may go. But oh, my dear child, our love is here to stay, and together we're going a long, long way. So in time, those Rockies may crumble brought to me tumble, they're only made of clay. Because our love is here too. I said, our love is here too. Our love is here to stay. Washington, Our Love Is Here To Stay. Een groep met Frits Landersberger op de vibrafoon... Bernard Berghout, klarinet, Wim Overgouw, gitaar... Peter Igma, slagwerk, Pim Jacobs, piano, Ruud Jacobs, bas... hebben ooit een cd gemaakt, de Ode aan Benny Goodman. En daar staat natuurlijk ook een compositie op van Gershwin... En dat is het stuk, het prachtige stuk Liza. ハハハハ mooie vertolking van Liza. Meneer Johnny Meyer, die heeft eh, ook een stuk, meerdere stukken natuurlijk... van uh, op de plaat gezet. En ik heb daarvan eh, vandaag gekozen... Een stuk waarin Johnny Meyer op de accordeon wordt begeleid... door Wim Overgouw op de gitaar... Jacques Scholz op de bas... John Engels op het slagwerk. En ehm, dat dat gaat worden. De prachtige compositie I Got Rhythm. Got Rhythm, Johnny Meyer. Kim Dim Kesber, die eh, de klarinet is, sopraan tenor tenorsax, uh, eh, heeft platen gemaakt, waaronder eh, de CD Dim Kesber and Friends. die Friends zijn Klaas Wit op de trompet, Rob Agebeck op de piano, Martin Benen op het slagwerk en Dolf Del Prado op de bas. En die hebben uit eh, het repertoire van de 540 liedjes van Gershwin eh, gekozen. How long has this been going on? gedaan. Klaas Wit, die speelde met Dim Casper en Friends. We gaan nu luisteren naar eh, Rita Reis. Die heeft een hele cd volgezongen met de, de stukken uit de George Gershwin songbooks. Embraceable You, Love Walked In, But Not For Me, The Men I Love... They Can't Take That Away From Me, Summertime... I Love You Porky, A Foggy Day, Someone to Watch Over Me, Our Love is Here to Stay and Soon. En wij gaan luisteren naar haar vertolking, Oh Lady Be Good. Listen to my tale of woe, it's terribly sad but true. All dressed up, no place to go, each evening I'm awfully blue. I must win some handsome guy, can go on like this. I could blossom out, I know, with somebody just like you. So met een prachtige vertolking van weer zo'n Gershwin-stuk, Lady Be Good. Ik ga eindigen deze uitzending met eh, Ronald Douglas. En die wordt op fantastische wijze natuurlijk bijgestaan door het trio Rob van Bavel eh, op de piano... Henk Havenhoek op de bas en Hans van Oosterhout op het slagwerk. Bedankt voor het luisteren. Eh, vanmiddag The Preacher Man in de Krocht... En eh, volgende week zit hier weer een collega om eh, weer een hele mooie muziek te draaien. Ronald Douglas gaat vandaag eh, de tent sluiten met Love, Love Walked In. in and drove the shadows away. Love walked right in and brought my sunniest day. One magic moment, and my heart seemed to know that love said hello. Though not a word was spoken, one look, and I forgot the gloom of the past. One look, and I had found my future at last. One look, and I had found a world. walking with you. three dooba doop doop doop Scooba dooba dooba dooba dee doo. dee, you do dee, you do dee, re doo, you do dee, re da. Ba dee ba doo be doo, da ba doo be da. Ba doo ba doo ba doo be da, ba dee da, doo re doo. Scatter ba doo ba doo ba doo, you ba doo da, you ba doo da, you ba doo da, ba dee da.